Twee agenten zijn vanwege de arrestatie met een nekklem veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. De nabestaanden zijn blij met het oordeel van de rechtbank, maar hadden liever gezien dat de agenten de cel ingingen. Ook de agenten zijn teleurgesteld. Hun advocaten overwegen in beroep te gaan. In de media worden herhaaldelijk verkeerde berichten gepubliceerd over de zaak tussen Camille Eurlings en zijn ex-vriendin. Dat schrijft zijn advocaat. Zo was er volgens hem geen sprake van zware mishandeling. De advocaat schrijft dat het Openbaar Ministerie nooit tot een schikking was gekomen als er sprake was geweest van een gebroken elleboog en een gebroken oogkas, zoals in de media is gemeld. Ook benadrukt Knoops dat de zaak niet heeft geleid tot een strafblad. De Georgische oud-president Saakashvili komt mogelijk naar Nederland om bij zijn vrouw Sandra Roelofs te zijn. Hij is nu in Oekraïne, waar hij overhoop ligt met de autoriteiten. De advocaat van Saakashvili heeft een verzoek ingediend om de stateloze Georgiër op basis van gezinshereniging naar Nederland te laten komen. Saakashvili kan niet terug naar Georgië en heeft in Oekraïne ruzie met zijn voormalige bondgenoot, president Poroshenko. Poroshenko trok zijn staatsburgerschap in nadat Saakashvili hem had beschuldigd van corruptie. Pasgeboren baby's worden voortaan met een hielprik op 31 ziektes getest. Nu zijn dat er nog 19. De screening is bedoeld om zeldzame aandoeningen op te sporen. De meeste ziekten zijn niet te genezen, maar wel te behandelen als ze tijdig worden ontdekt. Het weer dan nog, het blijft vanavond bewolkt en nevelig. Op steeds meer plekken komt dichte mist voor. Af en toe valt er regen of motregen. En ook morgen is het bewolkt en nevelig met kans op regen. Het wordt dan... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een stuk minder druk dan gebruikelijk op donderdag. De meeste vertraging is er nu rond Amsterdam... Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam tussen Afrit IJmuiden en de aansluiting met de Ring een half uur oponthoud.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 100